voorspoedige Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de wereldwijde data-inbraak bij taxi-app Uber... zijn de gegevens van 174.000 Nederlandse passagiers en chauffeurs buitgemaakt. Dat zegt het bedrijf zelf. De hack die vorig jaar oktober al plaatsvond werd door Uber eerst verzwegen. Vorige maand kwam die toch aan het licht. Volgens Uber had de hacker alleen toegang tot namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. De marechaussee heeft twee mannen gearresteerd die zich als militair zouden hebben misdragen op de Oranje kazerne in Schaarsbergen. Bij wijze van ontgroening zouden ze nieuwkomers hebben mishandeld en aangerand. Eén slachtoffer deed aangifte waarna een onderzoek werd ingesteld. De marechaussee zegt nog meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Het kabinet herkent zich niet in het beeld dat Nederland in Europa dwars ligt bij het aanpakken van belastingontwijking. Staatssecretaris Snel schrijft dat ons land zich juist inzet voor strengere afspraken. Vorige week bleek uit berichten van de NOS dat Nederland in Brussel wordt gezien als een van de landen die slecht meewerkt. Een vragenuur voor kinderen. Bijna de hele Kamer steunde een voorstel van D66 om jongeren elk jaar één uur de zaal over te laten nemen. Volgens D66 is een vragenuur een goede manier om kinderen meer bij de politiek te betrekken. Ze zouden dan, net als in het gewone vragenuur, kwesties aan het kabinet kunnen voorleggen. In zoo in Arnhem heeft een leeuw een leeuwin doodgebeten. Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan. Het vrouwtje werd later dood in het leeuwenverblijf gevonden. Volgens een woordvoerder wordt er vaker gevochten tussen leeuwen, vooral als ze nog aan elkaar moeten wennen. Het weer, de temperatuur daalt vanavond in het binnenland tot iets onder het vriespunt en daardoor kan het weer glad worden. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgenmiddag is het wat langer droog. Tegen de avond volgt opnieuw regen. Het wordt morgen 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een minder drukke avondspits dan gebruikelijk op dinsdag. Maar toch zijn er wat ongelukken gebeurd. Er staan er hier en daar lange files. Alles bij elkaar trouwens zijn het er 55. Eh, op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen en Naarden nog 13 eh, kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. De A4 Amsterdam-Den Haag een half uur vertraging tussen Knopen Te Hoek en Roelof Arendsveen na een ongeluk bij het aquaduct. En daardoor is de A5 ook vastgelopen. Op de A4 naar Rotterdam vervolgens tussen Den Haag-Zuid en Knopen Benelux nog eens 13 kilometer.